uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's willen dat het Rijk gemeenten gaan dwingen... om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Er zijn snel extra plekken nodig... om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Op korte termijn komen de regio's met 2000 extra opvangplekken voor asielzoekers. Onder meer Utrecht, Amsterdam en Haarlemmermeer... beloven deze week al mensen op te nemen. In het eerste coronajaar zijn vaker Nederlanders met een migratieachtergrond overleden... dan mensen met een Nederlandse achtergrond, meldt het CBS. De sterfte was het grootst onder Marokkaanse Nederlanders. Bij hen was corona de oorzaak van 25% van de overlijdensgevallen. Onder de totale bevolking was dat 15%. Volgens het CBS komen onder mensen met een migratieachtergrond... aandoeningen als diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten vaker voor wat het risico op overlijden bij corona vergroot. Het bestuur van Volt zet Kamerlid Gundogan zoals verwacht uit de partij. Vorige week werd ze ook al uit de fractie gezet. Aanleiding zijn de meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Gundohan tegen een fractiegenoot en medewerkers van de partij. Acteur Will Smith heeft op Instagram excuses aangeboden aan presentator Chris Rock... die hij gisternacht tijdens de Oscar-uitreiking een klap gaf. Aanleiding was een grap van Rock over de vrouw van Smith. Op Instagram schrijft Smith dat zijn gedrag onacceptabel en onvergeeflijk is... en dat hij zich schaamt. De organisatie achter de Oscars kondigde gisteren een onderzoek aan naar het incident. Het weer, eerst kans op mist. Verder in het noorden en midden wat zon. In het zuiden bewolkt en wat regen. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Met die extra capaciteit moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast. Rusland zal alleen kernwapens inzetten als het bestaan van het land wordt bedreigd... en niet als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft een woordvoerder van het Kremlin gezegd... in een interview met het Amerikaanse tv-netwerk PBS. Acteur Will Smith heeft op Instagram excuses aangeboden aan presentator Chris Rock... die hij gisternacht tijdens de Oscar-uitreiking een klap gaf. Op Instagram schrijft Smith dat zijn gedrag onacceptabel en onvergeeflijk is. Het weer, eerst plaatselijk mist, in het noorden en midden wat zon... in het zuiden bewolkt en regen en het wordt 10 tot 13 graden. of love, I thought that it would never end. Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend.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 today It's been getting crazy But it's always been that way Are you holding up? And do you turn off your TV? When it makes you worry Before you fall asleep pretty fun. me to me I always say to myself Boy, you can always get right.